gegeven moment af om nog te komen. Vanwege de drukte in Arnhem en Utrecht werd daar geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. Dressuur Amazone Adeline Cornelissen heeft in Leipzig de wereldbeker gewonnen. Met haar paard Jerich Partzival was Cornelissen de sterkste op de kuur op muziek... nadat ze donderdag Gal de Grand Prix op haar naam had geschreven. Zilver was voor de Deense Nathalie Tsoutsain-Wittgenstein... brons voor Ulla Salzgeber uit Duitsland. Dan het weer helder bij minima tussen 4 en 7 graden... Komende dag opnieuw volop zonnig.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 De Libische leider zelf was daar volgens hem ook, maar hij zou ongedeerd zijn gebleven. De staatstelevisie liet beelden zien van een totaal verwoeste woning. De NAVO zegt dat er gisteravond inderdaad weer luchtaanvallen op Tripoli zijn uitgevoerd, maar alleen op militaire gebouwen. We vallen geen individuen aan, zegt de Canadese bevelhebber Bouchard in een reactie. Hij zegt dat hij het betreurt als er onschuldige burgers omkomen bij de luchtaanvallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. Van hem is bekend dat hij enige tijd in Duitsland studeerde. Koninginnedag is in het hele land gemoedelijk verlopen. Voor zover bekend hebben zich nergens grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden ongeveer 200 mensen gearresteerd, net zoveel als vorig jaar. Arrestaties waren vooral voor openbare dronkenschap, vernieling en mishandeling. Ook in de andere grote steden was de sfeer over het algemeen goed. Wel was het hier en daar enorm druk. De gemeente Eindhoven raadde mensen op een gegeven moment af om nog te komen. Vanwege de drukte in Arnhem en Utrecht werd daar geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden.